Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het COA gaat statushouders zo snel mogelijk onderbrengen in hotels in de buurt van hun asielzoekerscentrum. Zo moet de doorstroming weer op gang komen. Statushouders hebben een verblijfsvergunning, maar omdat er te weinig woningen beschikbaar zijn... zitten bijna 10.000 van hen nog in een opvangcentrum. Binnenkort sluiten verschillende centra, waardoor de druk nog verder zal toenemen. Normaal heeft het COA voor opvang in hotels toestemming nodig van de gemeente... maar voor statushouders hoeft dat niet. Het COA belooft gemeenten wel te informeren. Het bendegeweld in Haiti heeft dit jaar al meer dan 1500 levens geëist, meldt de VN-Mensenrechtenorganisatie. Onderzoekers schrijven in het VN-rapport dat de escalatie van het bendegeweld in de afgelopen tijd heeft geleid tot een toename van mensenrechtenschendingen, waaronder moorden, ontvoeringen en verkrachtingen. Verder hebben corruptie en slecht bestuur de rechtsstaat uitgehold. VN-mensenrechtenchef Volker Turk noemt de situatie in Haiti catastrofaal... en zegt dat het geweld nu moet stoppen. Israël bereidt zich voor om Rafah in te trekken. Dat zei premier Netanyahu in een bijeenkomst met families van Israëlische soldaten die door Hamas worden gegijzeld. Netanyahu zei dat stevige militaire druk de enige manier is om de gijzelaars vrij te krijgen. Er zitten nog 134 gijzelaars vast in de Gazastrook. Onduidelijk is hoe het met hen gaat. Duizenden mensen hebben in Zeist de Passion bijgewoond. De Passion is de muzikale paasvertelling van KRO-NCRV... en over het lijden en sterven van Jezus Christus. Het wordt sinds 2011 jaarlijks op Witte Donderdag gehouden, steeds in een andere stad. Dit jaar speelde acteur William Spy Jezus, actrice Angela Schijf was Maria.